Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De energierekening gaat omlaag. Vanwege de stijgende gasprijzen gaat het demissionaire kabinet huishoudens compenseren. Onder meer de prijs voor elektriciteit gaat naar beneden, vertelt verslaggever Marleen de Rooij. Wat we horen achter de schermen is dat het om een totaalbedrag gaat van 3 miljard euro. Wat het kabinet dus wil vrijmaken om eh, de gas- en elektriciteitsprijzen te verlagen. Dus de energierekening voor mensen te verlagen. En dan komt neer op zo'n 400 100 euro per huishouden. Daar moet je ongeveer rekening mee houden. Dan komt er een potje van 150 miljoen euro om huizen te isoleren. Via je gemeente kun je vouchers halen om bijvoorbeeld tochtstrips te kopen bij de bouwmarkt. Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening deze winter tientallen euro's per maand duurder te worden. Ten oosten van Londen is een Britse parlementariër neergestoken, meldt Sky News. All we know is that police were called to a stabbing and have arrested a man. Er is meteen daarna dus iemand opgepakt. Het is onduidelijk wie dat is en waarom de parlementariër is neergestoken. Hij zou meerdere keren gestoken zijn. Ook hoe die eraan toe is, is onduidelijk. Een man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag op de priklocatie in zijn woonplaats. De rechter vond wel dat er genoeg aanwijzingen waren dat hij brand wilde stichten en een vuurwerkbom wilde laten ontploffen. Maar het is niet te bewijzen dat hij daar ook echt terroristische gedachten bij had. een YouTuber van 26 moet twee jaar de cel in zijn fans konden meekijken met zijn gamesessies en vervolgens probeerde hij met minderjarige jongens af te spreken en ze over te halen om naaktfoto's te sturen. De man werd vorig jaar aangehouden toen hij had afgesproken met een jongen van 11. Heb ik het weer nog. Het blijft droog vanavond. Koelt af tot 4 graden. Morgen is het ook droog en op veel plekken zonnig. Dan is het rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Boulevard het Zween 10 minuten.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 Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen levensweg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me er nog meer was wat ik voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik naar je kijk hoor ik die stem in mij die zegt Dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel Al komt de zon niet op, al valt de regen Kan regio.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 Het kabinet trekt zo'n 3 miljard euro uit om de hogere gas- en stroomrekening van consumenten te compenseren. Dat gebeurt onder meer door een verlaging van de energiebelasting. Nederland stuurt volgende maand een Hercules transportvliegtuig en 90 militairen naar Mali. Dat is om daar een VN-vredesmissie te ondersteunen. Het toestel en de militairen blijven tot half mei. Het weer, het blijft de rest van de dag droog. Het is fris, een graad of 13. Vannacht koelt het flink af. Morgen vrijwel overal droog en opnieuw 13 graden.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 York City in a funky cheap hotel. tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best.